Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Demissionair minister Grapperhaus heeft met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad gesproken over polarisatie door corona. Het ging daarbij vooral om een strategie voor de langere termijn. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zei dat er zorgen zijn over de spanningen in de samenleving. Maar hij benadrukte ook dat de meeste mensen zich hebben laten vaccineren en ook de coronamaatregelen steunen. De burgemeesters praten volgende week verder. In New York is het proces begonnen tegen Ghislaine Maxwell. Die wordt gezien als rechterhand van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens de aanklager speelden de Britse een cruciale rol bij het misbruik door Epstein... die in 2019 in zijn cel zelfmoord pleegde. Maxwell wordt verdacht van het ronselen van kwetsbare minderjarige meisjes... en ook zou ze aan het misbruik hebben meegedaan. De 59-jarige Maxwell zegt dat ze onschuldig is. Ze noemt de beschuldigingen onzin. In Helmond is een flatgebouw ontruimd vanwege brand. De bewoners van zo'n 25 appartementen moesten hun huis uit. Ze zijn opgevangen in een gebouw in de buurt. Twee mensen hebben rook binnengekregen en zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur zou zijn ontstaan in een garage, garagebox. De oorzaak van de brand aan de noordkant van Helmond is nog niet bekend. Het aantal mensen in de bijstand blijft dalen, blijkt uit cijfers van het CBS. Eind september kregen bijna 420.000 mensen een bijstandsuitkering. Bijna 5500 minder dan een jaar eerder. Ook zijn het er minder dan aan het begin van de coronacrisis. Het CBS denkt dat de daling komt door de krappe arbeidsmarkt. Veel bedrijven staan te springen om personeel.